Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook vandaag sta je in de rij bij de GGD, want heel veel mensen willen naar de teststraat. Online kan je geen plekje meer vastleggen, dat kan alleen telefonisch. Maar ook daar staan dikke rijen van mensen die een wattenstaafje door hun neus willen laten halen. In Utrecht stond er een heuse teststraat file. Deze mensen kwamen er nog net doorheen. Ja, als online nog één plek gisteravond, dus ik had geluk zo een stukje rijden, maar ja, nu wel een afspraak. Ja, want waar komt u vandaan? Uh, uit Tiel. Drie kwartier rijden. Hoe heeft u de afspraak gemaakt? Eh, online. Was het makkelijk? Ik heb een paar keer gerefreshed. <laughs> en toen was er, was er nog een plekje om twee uur. Dus ik eh, was eigenlijk wel blij. De teststraten breken record na record. Gisteren gingen er 93.000 wattenstaafjes doorheen. En ook vandaag worden er zeker 90.000 tests gedaan. De cijfers blijven maar oplopen. Vandaag werden ruim 20.000 positieve testuitslagen gemeld bij het RIVM, het hoogste aantal ooit. Als het aan de gezondheidsraad ligt, krijgen volwassenen met het syndroom van Down een boosterprik. Die groep loopt een groter risico om ernstig ziek te worden van corona, zegt deze onderzoeker. Een tien keer verhoogde kans om in het ziekenhuis en ook tien keer verhoogde kans om te overlijden aan COVID. Ehm, vooral volwassenen boven de 40. Ja, dus eh, het is belangrijk dat deze groep mensen eh, goed beschermd wordt. Het kabinet moet nog beslissen of ze het advies van de Gezondheidsraad overnemen. De komende tijd krijgen ziekenhuismedewerkers en 80-plussers in ieder geval een extra coronaprik. In Colombia werkte de politie wel met een heel bijzondere drugshond. Eén die niet blafte als hij cocaïne rook. Drie agenten en een burgemeester konden zo onopvallend flinke ladingen drugs het land uitsmokkelen. Bijvoorbeeld naar de haven van Antwerpen. Een agent ontdekte het en rolde de bende op. En waar is tennister Peng Shuai gebleven? De tenniswereld maakt zich flinke zorgen over de sporter uit China... die vroeger de nummer 14 van de wereld was. Ze beschuldigde weken geleden een politicus van seksueel misbruik... en sindsdien lijkt ze van de aardbodem verdwenen. Novak Djokovic hoopt dat Peng snel weer gevonden wordt. Het eh, it's honestly it's shocking, you know, that that she's missing. I mean, uh, uh, there's not much more to say than than hope that she'll be found, that you know that she's she's okay and It's, it's, it's just it's terrible that, uh, that she's missing. Ook Osaka heeft van zich laten horen. Ze zegt in shock te zijn en hoopt dat de tennister en haar familie veilig zijn. Het weer nog, het is grijs en morgen 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB kleine 50 kilometer file in onze regio. Een half uur vertraging voor het verkeer op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam... tussen Muiden en Knoop en Watergaasmeer. 5 kilometer file. En die file wordt veroorzaakt door een spoedreparatie op de A10 Oost. De buitenring bij Zeeburg zijn twee rijstroken dicht.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 Nothing more than a spare minute. I got time if you wanna get with it. Whatever you want, I'll get it. I got cash, now help me spin it. Don't worry if you're broke, I'll fix it. Like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you.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 Het toezicht wordt verscherpt en er komen extra psychologen. Vandaag verscheen een rapport waarin staat dat er structureel te weinig aandacht is voor de mentale gezondheid van infiltranten drie jongeren die worden verdacht van een fatale mishandeling van een Nederlander op Mallorca blijven voorlopig vastzitten. Carlo Heuvelman kwam in juli om het leven. De drie verdachten van 18 en 19 zeiden in de rechtbank dat ze het slachtoffer niet hebben aangeraakt. En door een storing op coronatest.nl is het op dit moment nauwelijks mogelijk om een testafspraak te maken. De vraag naar coronatests is zo groot dat het online en telefonisch toch al lastig was om een afspraak te maken. De GGD's lieten gisteren al weten dat ze aan hun maximale capaciteit zitten. Het weer, morgen veel bewolking, in het zuiden wat zon en 11 graden.